Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De NAVO heeft de Rus hoek gedreven, waardoor hij radicaler werd. Dat zegt voormalig NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer tegen Nieuwsuur. Volgens hem moet het Westen de Russische rode lijn respecteren. De snelheid van de NAVO-uitbreiding heeft bijgedragen aan de agressieve opstelling van Poetin in de voormalige Sovjet-Unie. De hoopscheffer zegt nu dat de NAVO in 2008 geen lidmaatschap had moeten toezeggen aan Oekraïne en Georgië. Hij noemt het begrijpelijk dat Poetin zich daartegen heeft verzet. Hij ziet een direct verband met de oorlog in Georgië in 2008 en in Oekraïne. Het leger van Spanje heeft vanmiddag bij Madrid de laatste automobilisten bevrijd... die door zware sneeuwval op de snelweg vastzaten. Volgens Spaanse media moesten duizenden mensen noodgedwongen in hun auto op de snelweg overnachten. Sommigen zaten 18 uur vast. Doordat het verkeer zich ophoopte konden sneeuwschuivers er niet goed bij. Militairen moesten de sneeuw handmatig ruimen. Een oud-topadviseur van president Trump, Steve Bannon... probeert zijn ruzie met de president bij te leggen. Hij nuanceert uitspraken die hij deed over Trumps zoon in een nieuw boek. Bannon was onder meer fel over de ontmoeting tussen Trump junior... en een Russische advocaat, waarop de president zei dat hij zijn verstand heeft verloren... Bannon noemt de zoon nu een patriot en een goed mens... en zegt dat hij het had over de oud-campagneleider van Trump. Het was vandaag erg druk op Paleis Het Loo in Apeldoorn... dat nu drie jaar dicht is voor een grote renovatie. Er kwamen tussen de 2500 en 3000 bezoekers. Het paleis wordt voor miljoenen verbouwd. Zo gaat al het asbest eruit en wordt alles opnieuw geschilderd... Het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het vanavond helder en gaat het licht vriezen.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 Mijn naam is Ben Veugen, by the way. En ehm, ja, ik moet het af en toe een beetje in Engels eh, zeggen. Want eh, vanaf eh, dit jaar 2018 gaat het volledige programma op de website van peacefulradio.info. Dus welcome to Peaceful Radio Show 1262. De eerste, het eerste album, is een nieuw album van Steve Papas. Winters Passage heet het, eh, het album en ook de track. En daarna komt ehm, Richard Dillon met zijn nieuwe album Ring Around the Moon. Ik wens je veel luisterplezier. Nou ja, ik zei het al. Dit programma kan je terug luisteren op peacefulradio.info en eh, de playlist staat ook ergens. Ja, dan moet je even 1262 in het uh, invoeren en dan komt u vanzelf tevoorschijn. Ik zou zeggen, veel luisterplezier.